Tientallen studenten voerden actie tegen de manier waarop het bindend studieadvies wordt ingevoerd. Dat advies houdt in dat studenten die binnen een bepaalde tijd niet genoeg punten halen... hun studie moeten afbreken. De actievoerders van het college van bestuur hebben nu een compromis bereikt. Studenten mogen meepraten over invoering van het advies. De Tweede Kamer geeft staatssecretaris De Vries nog geen toestemming voor de aankoop van een nieuw fregat. Het schip kost 100 miljoen euro meer dan de 265 miljoen die was begroot. Een Kamermeerderheid, waaronder het CDA, de partij van De Vries, wil dat hij verder gaat onderhandelen. Daardoor is een padstelling ontstaan. De staatssecretaris heeft al gezegd dat er hard is onderhandeld en volgens hem leidt een lagere prijs tot een slechter schip. Medisch wetenschappelijk onderzoek met kinderen moet makkelijker worden, vindt een adviescommissie van staatssecretaris Bussemaker. Er zijn strenge regels waardoor het vaak voorkomt dat kinderen medicijnen krijgen die niet op hen zijn getest. Volgens de commissie wordt een kind nu te veel beschermd. Een ziek kind kan goed aangeven of het wel of niet wil meedoen aan een onderzoek... waar andere zieke kinderen van kunnen profiteren, vindt de commissie. Bussemaker besluit in het voorjaar of de regels in Nederland worden verruimd. Minister Eurling staat positief tegenover het idee om supersnelwegen aan te leggen. Dat zijn wegen waarop het doorgaande verkeer geen last heeft van in- en uitvoerend verkeer. Gisteren kwam het CDA met dit plan en eerder stelde de VVD het al voor. Volgens Eurlings past het idee goed bij de aanpak van het kabinet. Hij zal later concreet uitwerken waar supersnelwegen kunnen komen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui.